Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne en Amerika zijn het eens geworden over een grondstoffendeal. De Oekraïense bodem zit vol met olie, gas en zeldzame mineralen. Amerika wil die wel hebben en is gaan onderhandelen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Er waren de afgelopen weken verschillende concepten van een contract uitgelekt. En een van de vroege concepten ja, eiste de Amerikanen voor 500 miljard dollar aan zeldzame aardmetalen en olie en gas. Eh, ook zou Amerika de eerste keuze krijgen als Oekraïne lucratieve contracten wil sluiten met het buitenland. En ook wilde Amerika controle over de Oekraïense havens krijgen. Dat vond Oekraïne veel te ver maar wat er dan wel is afgesproken is nog niet duidelijk. Handtekeningen zijn ook nog niet gezet. Dat gebeurt mogelijk later deze week. Twaalf mensen zijn onwel geworden in een hotel op de pier van Scheveningen. Ze moesten naar het ziekenhuis vanwege koolmonoxidevergiftiging. Gasten en medewerkers waren misselijk en duizelig geworden van dat gevaarlijke gas. En ook twee ambulancemedewerkers die kwamen helpen werden niet lekker. Nadat het hotel was doorgelucht mochten andere gasten en medewerkers weer terug naar binnen. Een speciale infuusfiets voor kinderen is nu niet alleen maar in het Prinses Maxima Centrum te vinden. Dat ziekenhuis in Utrecht bedacht een driewieler waar een infuuspaal aan vastgemaakt kan worden... zodat zieke kinderen toch nog een beetje kunnen spelen. Er kwamen veel positieve reacties uit binnen- en buitenland. Daarom wordt de fiets nu op grotere schaal gemaakt. En Vrouwkje en Joost zijn de grote winnaars geworden bij de 3FM Awards. Gisteravond werden die uitgereikt in het Paard in Den Haag. Vrouwkje mocht twee prijzen mee naar huis nemen. Die voor beste artiest en beste samenwerking. En Joost won beste song met Europapa. Dit zijn de andere winnaars. De winnaar voor beste groep is... Dire Beste Indie voor de 3FM Awards 2025. Bente! Beste nieuwkomer is Luna! Joost had eerder al de schaal van Richter gewonnen. Dat is de prijs voor de meest gedraaide Nederlandstalige track op 3FM afgelopen jaar krijg je het weer nog. De dag begint op veel plekken behoorlijk zonnig.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 Come on, baby. Your sex pill. I can't take it no more. Gotta have it. Your sex appeal. that girl. Why don't you just give it up to me, baby? Oh uh-huh. no, I love your sex appeal. I can't take it no more.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 In ruil daarvoor wil Hamas vier lichamen van Israëlische gijzelaars overhandigen. Twaalf mensen zijn gisteravond onwel geworden in een hotel op de pier van Scheveningen. Ze hadden koolmonoxide ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer. Kans op mist en nevel.